uur. van der Linde met het NOS-journaal. Twee mannen hebben vannacht een casino in de Brabantse plaats Maden overvallen. De overvallers gingen er met een onbekend geldbedrag vandoor. Volgens de politie hadden ze messen bij zich. Niemand is gewond geraakt. De overval was kort na sluitingstijd. In de wijde omgeving is naar de overvallers gezocht, maar vooralsnog zijn ze niet gevonden. Het Franse parlement heeft de nieuwe coronamaatregelen van de regering goedgekeurd. Er komt een vaccinatieplicht voor zorgmedewerkers. En Fransen moeten een gezondheidspas laten zien in cafés, restaurants en bij evenementen. De plannen waren strenger, maar de Senaat ging met een aantal punten niet akkoord. Zondagavond bereikten de parlementariërs van beide kamers een compromis. Zorgpersoneel dat een vaccin weigert wordt niet ontslagen en de gezondheidspas is niet verplicht in winkelcentra. De Tunesische president heeft de premier van het land ontslagen en het parlement buitenspel gezet. De voorzitter van het parlement spreekt van een koepoging. President Kais Said reageert op de massale protesten gisteren in meerdere steden in Tunesië. Duizenden mensen demonstreerden tegen de corona-aanpak van de regering en de slechte economische situatie van het land. In de hoofdstad Tunis liepen betogingen uit op rellen. Het CIDI roept Feyenoord op om excuses te maken voor een muurschildering van Steven Berghuis. De Feyenoord-aanvoerder stapte onlangs over naar Ajax. En deze week verscheen in Rotterdam een muurschildering waarop veel antisemitische uitingen te zien waren. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemt de schildering een nieuw dieptepunt in voetballand en wil excuses van de Feyenoord-directie. Het weer nog. Vanuit het zuiden opklaringen. Het koelt af naar 16 graden. Er kan nevel of mist ontstaan. Morgen begint zonnig, maar aan de kust regent het al.